moeten zich melden bij het ministerie van Economische Zaken. Als de nationale veiligheid of openbare orde in gevaar is... gaat de overname niet door. De wet is volgens staatssecretaris Keizer al jaren in voorbereiding, maar nu extra hard nodig. Door de crisis kan de waarde van telecombedrijven gaan dalen, waardoor ze makkelijk doelwit kunnen worden van ongewenste overnames. De autoriteit persoonsgegevens is niet in staat om een oordeel te geven over de opzet van de zeven corona-apps die het ministerie van Volksgezondheid heeft geselecteerd. De appvoorstellen zijn onvoldoende uitgewerkt, zegt de toezichthouder, dus we kunnen moeilijk wat zeggen over bijvoorbeeld de privacy. Als, dan het kabinet, als het kabinet morgen met een lichte versoepeling van de maatregelen komt... moeten er richtlijnen komen voor wie wel en wie niet met het openbaar vervoer mag reizen. En de overheid moet 1,4 miljard euro op tafel leggen om het OV coronaproef te maken... vindt de branchevereniging Openbaar Vervoer Nederland. De vereniging vreest dat het OV sneller vol raakt als de maatregelen worden versoepeld. Als de anderhalve meter maatregel in acht wordt genomen... kan maximaal een kwart van de normale hoeveelheid dagelijkse reizigers mee. Nu checkt dagelijks 10% van het normale aantal reizigers in. Het Twentekanaal tussen Zutphen en Enschede is vanaf vandaag een stuk beter bereikbaar voor de binnenvaart. Bij Eefde wordt de tweede sluis in gebruik genomen, waar drie jaar aan is gewerkt. Dat betekent dat grotere en zwaarder beladen schepen kunnen doorvaren naar Hengelo, Enschede en Almelo. En dat is goed voor de Twentse economie. Het weer nog veel zon, een stevige oostenwind door 13 tot 20 graden. De komende dagen blijft het zonnig.